Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft twee jongens aangehouden voor het bedreigen van een middelbare school in Almere. Ze zouden woensdag een dreigmail hebben gestuurd naar het Oostvaarderscollege. Wat er precies in stond is niet bekend. De jongens komen uit Almere en Dronten en zijn minderjarig. Hoe oud precies zegt de politie er niet bij. Ze zitten vast voor verhoor. De VS heeft opnieuw een veto uitgesproken tegen een resolutie van de VN-veiligheidsraad... die oproept tot een wapenstilstand in Gaza en de vrijlating van gijzelaars door Hamas. Volgens de Amerikanen ging de resolutie niet ver genoeg in het veroordelen van Hamas. In de resolutie werd de humanitaire situatie in Gaza catastrofaal genoemd... en werd Israël opgeroepen alle hulpgoederen vrij door te laten. De andere 14 leden van de Veiligheidsraad stemden voor de resolutie. Een Italiaanse haven heeft geweigerd twee vrachtwagens toe te laten met een lading wapens voor Israël. Het gebeurde op verzoek van de burgemeester van Ravenna, een havenstad aan de Adriatische Zee. De centrumlinkse burgemeester vindt het onaanvaardbaar dat er ondanks het Italiaanse verbod om wapens naar Israël te exporteren... toch ladingen door Italië gaan die uit andere landen komen. Waar deze containers vandaan kwamen, zei hij er niet bij. De gemeente Rotterdam gaat de verloedering rond de kubuswoningen aanpakken. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast van wildplassers en zwervers de laatste jaren steeds erger wordt. Ze vinden dat de gemeente de plek heeft verwaarloosd. De wethouder zegt nu dat fietswrakken worden verwijderd en graffiti van de muren wordt gehaald. Ook moet water met een citroenluchtje de urinelucht die er hangt verbloemen. De kubuswoningen werden begin jaren 80 bij de Oude Haven in Rotterdam gebouwd en zijn een toeristische attractie.